maar net wel met het NOS-journaal. Minister Donner van Sociale Zaken is niet beschikbaar voor een plaats op de CDA-lijst voor de Tweede Kamer. Hij wil voorrang geven aan de jongere generatie in zijn partij. Donner sluit een post in het volgend kabinet niet uit. Bij de vorige verkiezingen stond Donner op de vijfde plaats van de CDA-lijst. Het CDA wil de komende vier jaar 18 miljard euro bezuinigen, vooral door efficiënter werken bij de overheid. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma. De partij wil dat de overheid zich bezint op haar kerntaken. Het recht op WW moet worden verkort en de AOW-leeftijd in stappen verhoogd. Aan de aftrek van de hypotheekrente verandert niets. Investeren wil het CDA vooral in onderwijs. En op het gebied van veiligheid stellen de Christen-Democraten voor om de maximumgevangenisstraf te verhogen van 30 naar 40 jaar. Ook zouden ernstige zedendelicten niet meer moeten, worden, niet meer moeten verjaren. CDA vindt daarnaast dat criminele vreemdelingen eerder uit het land moeten worden gezet. In Groot-Ammers in Zuid-Holland is gisteren een meisje van vier bij het spelen zwaar gewond geraakt. Ze liep ernstige brandwonden op nadat haar jas met een aansteker in brand was gestoken. Het meisje speelde met haar broer en een jongetje uit de buurt, die allebei zeven jaar zijn. Het meisje is intussen buiten levensgevaar en wordt later deze week geopereerd. De politie onderzoekt of er bij het in brand steken van haar jas sprake was van opzet of een ongeluk. Rusland houdt rekening met nog meer aanslagen na de twee van vanochtend op de metro in Moskou. Rusland werd vaker getroffen door reeksen van aanslagen door voornamelijk terroristen uit Tsjetsjenië. De Veiligheidsdienst denkt dat de mensen achter de aanslagen van vanochtend ook uit die regio komen. Vanochtend bliezen twee vrouwen zichzelf op tijdens de ochtendspits in twee metrotreinen in Moskou. Zeker 38 mensen werden gedood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 Kom laat ons samen drinken. Kom laat ons samen ondergaan. Verdrinken in de wanhoop van het glas. En vergeten dat we ooit hebben bestaan. Mijn vriend, kom laat ons samen zingen. Van alles dat verloren is gegaan. Van alle kansen die we misten alles dat we nooit hebben gedaan. Mijn vriend, kom laat ons samen dromen. Van alles dat nog komen kan. Van alle vrouwen hier op aarde. Van alle vrouwen en wij de enige man. Mijn vriend, kom laat ons samen drinken op de eenzaamheid en op onszelf bedacht verdriet. Op alles dat we nu al zijn vergeten. En wat dit is, bestaat ook niet. Mijn vriend, kom laat ons samen twisten. Over het verschil van arm en rijk. Laat ons met de vuisten slaan op tafel en wie het hardste schreeuwt, die heeft gelijk. Mijn vriend, kom, laat ons samen dansen. Laat ons binnentrekken in de stad. En zwaaiend brullen van overwinning. Met het lijf vol en het hoofd zat. Mijn vriend, kom, laat ons samen zingen over vrijheid en nooit gevangen zijn. Laat ons samen heftig klinken met de moed en wanhoop en van Kom mijn vriend, drink mijn vriend, zing en wees die baan. Mijn ziel is te groot, hij barst uit mijn borst. Dorst, dorst. Mijn ziel is te groot, hij barst uit mijn borst. Ik heb dorst, dorst. Bram van mij heeft gewoon dorstogen. Dat heb ik ook wel eens dat ik achter mijn ogen kijk. Maar dan lig ik meestal in bed. Eh, de cd achter mijn ogen kwam in, eh, in 1995. En een van de nummers was... Eh, welkom bij deze uitzending van Muziekcarrière. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die is een schijf. Skik, land van melk, honing, wiet en witte wijn. Die vandaan, daar leefde eens een kleine bij. Nee, ik had er nooit bij stilgestaan. Totdat het stemmetje ooit zei. Helder water, blauwe lucht en groene graden, zo gezegd. En er is ook heel veel niet en dat is maar beter ook. Geen verdriet en geen gelul en geen gevecht. vandaan? Zijn bedoelingen oké? Geen slinkse streken, geen verbarren strijd. Ja is ja nee is nee. Grote witte wolken brengen kunst aan huis. Elk moment een andere sculptuur. Een wolf speelt met een schaap. Sint Joris kust een draad. is nog een cd uitgekomen en die heet ook gewoon Melk en Honing. En dan heb ik het over een cd van Angela Groothuizen. Door haar zelf geschreven deze liedjes. Ook de titeltrack. Op de dag van jou ontstaan had je moeder haar mooiste jurk aan. En je vader droeg een grijs, ze werd een jasje.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 ze dan later volgens jou elke fout gemaakt die mensen ook maar maken? Die eerste keer schreeuwde Merels het van de daken. En was de hemel van het allerblauwste blauw. Op de dag van jou ontstaan stonden ze als bij afspraak op en in de pas verbouwde zolderkamer, die het daglicht nog net verdragen kon, heeft ze haar jurkje uitgedaan. een In het land van melk en honing werd jij de bekroning per ongeluk expres. De cd Melk en Honing van Angela Groothuizen. 13 tracks staan er op deze cd en ze zijn bijna allemaal even mooi hoor, deze liedjes. Harvest for the World van de cd Grooven, Paul Carrack. Red Hot N. Dat was de titel van een aantal cd's die uitgekomen zijn alweer eh, zo'n eh, jaar of wat geleden. Begin jaren 90. Toen was er een organisatie in Amerika die noemde zichzelf Red Hot. En zij brachten eh, allemaal cd's uit. de ene keer werd het Red Hot and Country, de andere keer Red Hot and Blues. Dan weer Red Hot en pop of jazz. Nou ja, allerlei verschillende muziekstijlen werden, werden gevraagd om op te nemen om cd's uit te brengen die dan allemaal naar het goede doel gingen. En het goede doel, dat was dan kinderkanker. zo was er ook een cd die uitgebracht is met country music. Crosby, Still en Nash, zij schreven het. You, who on the road, must have a code that you can live by.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

tender years. You can't know the fears that your elders grew by. And so please help them when your youth. They seek the truth. lekkere Mela liedje van de Hermes House Band, I Will Survive. Ik denk dat er heel wat eh, cafés en bars op hun kop gestaan hebben hoor, met eh, dit nummer. Jazz in Barcelona, zo noemde Frank Boeien zijn cd. Een van de mooiste nummers op die cd uit 1993 is misschien wel Valkuil. natuurlijk door hem zelf geschreven. Als het voluit van de valkuil zich opent, slaapwandel je. In de dronkaard zich stom dronken uitspreekt, dan stamel je. En het leven tovert een konijn uit de hoek. Aan je handen kleeft bloed. Waar was je vannacht? En de kat zoekt contact. In je dromen is het niet maar alleen. Een huisdier in een spookhuis. Maar twee ogen met een vragende blik. En weer even zet het leven je in. Wat weet je maar al te goed. Waar was je van het slachthuis van gevoelens. Zijn de messen scherp geslepen? Waar was je vandaag? Heel ver heen in het heelal Omhelst een vrouw en man Verstrengeld ineens een bruidspaar op weg naar het altaar. En de morgen steekt zijn nek door het haar. Waar kom je vandaan? Waar was je vandaan? 起风了。 Sinds dat ze Isla Bonita en Papa Don't Preach heeft uitgebracht, is eh, Madonna toch regelmatig veranderd, hè? Zowel van uiterlijk als van, eh, van zangstijl. Ze heeft eh, pop gebracht. Ze heeft prachtige ballads gebracht. En dit vind ik heel erg mooi, hoor. Take a Bow.

toen ik dan net zei Isla Bonita, Papa Don't Preach... moet ik daar natuurlijk ook bijvoegen. True Blue. Dat was het titeltrack van de cd waarmee ze is doorgebroken. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Want wie kent die singeltjes niet, hè?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 Summer Love van de film The Jazz Singer... geschreven door Neil Diamond en Lawrence Oliver. En daar staan prachtige nummers op. Als ik eh, deze cd in mijn speler leg... dan ben ik meestal geneigd om eh, drie nummers eh, zeker te spelen van deze cd. Het was dus Love and the Rocks, maar ook dit liedje. Ik heb de film een aantal keren gezien... en iedere keer als ik deze liedjes voorbij hoor komen... dan zie ik de film weer aan me voorbij komen. Zeker met Summer Love. summer love. They call it summer love. But oh, how it feels. And I don't believe, make believe. But I was a lonely boy. And you were a lonely girl. And we're together tonight summer love made it right. Summer love, they called it summer love, but somehow it's real. Could see by that look in your eyes that you are a lonely girl and I was a lonely boy. And when the evening was done, summer love made us warm. done. Some love made us one. I was a a lonely lonely boy and you were girl But we're together tonight We're together tonight summer love. Summer love made us one. Love on the Rocks. Het is eigenlijk een heel verhaal hoor. Ik wil u best heel in het kort vertellen hoe dat het gaat. Het is een, eh, een jongen die eigenlijk een dame ontmoet... waar hij helemaal hout tot de botel op is. En eh, andersom precies hetzelfde. Maar eh, haar, nee, zijn vader die wil hebben dat hij zich houdt aan de Joodse wetten... en gaat trouwen met iemand die hij voor, haar, voor hem heeft uitgekozen. Nou gaan ze dus echt helemaal samen, deze twee, deze dame en jongeman... die dus echt helemaal verliefd op elkaar zijn... Maar ja, op een gegeven moment kan hij zich maar niet houden aan, eh, aan de wetten van, eh, van zijn vader. Dus die liefde, die eh, loopt op de klippen, Love on the Rocks. Dan op een gegeven moment dan, ontmoet hij een andere vrouw. En daar is hij dus wel helemaal hoog door de botel op. En dat is de nummer Summer Love. Daar is het nummer Summer Love voor geschreven. En dan op een gegeven moment, ook dat loopt weer spaak. Ja, het is een heel verhaal. Ook dat loopt weer spaak. En gaat hij terug naar zijn eerste vrouw, eerste vriendin, waar hij ook een kind bij heeft. En dan zingen ze samen ergens op een strand. Moet je zich voorstellen, daar is een heel groot strand. Er zit een dame met een kind. En daar komt Neil Diamond aanlopen. Hij ziet haar, loopt naar haar toe en begint dan gewoon ineens uit volle borst te zingen. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. blame. But I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. And when you're not there, I just need to hear. Hello, my friend, hello. It's good to meet you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. film, als u eh, de kans krijgt, moet u maar eens een keer naar eh, de bibliotheek gaan of eh, naar uw dvd-verhuurbedrijf. En ga maar eens vragen naar de jazzzinger. The Legends of Steely Dan, onder andere More to Come, geschreven door Becker en Fagan. formatie afkomstig uit eh, Canada noemt zich The Last Immigrants, Waiting on Judgment Day. Daar staat een oudere man op en dan ook weer een engeltje. Try to sketch a living any way I can. I'm thinking of you, girl. And wondering why you feel the south winds blowing through your bones again. It's tip from what you give and what you take. Another lifetime is pretty much what you need to make amends and fix out your mistakes. complete redemption comes your way. You feel the hand of grace wipe away these sins. Still your biggest fear when you reach those gates of pearl. Oh, no matter what, they're never gonna let you Moustaki is een eh, man uit Frankrijk die daar, eh, nou ja, niet meer weg te denken is uit de popscene hoor. Een nieuw album werd er uitgebracht in 1996. Prendre tout simplement ta main et t'emmener au bout du monde. À pied, à cheval, en bateau, comme dans les romans photos où l'amour n'est à la seconde. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimé. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. Je ne connais pas ton prénom, je ne sais pas si oui ou non. Tu attendais cette rencontre que le hasard a décidé d'un coup de tête, un coup de dé, sans peser le pour et le contre. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimé. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. Il n'y aura ni nuit ni jour, ni de jamais, ni de toujours. Ce sera l'aube en permanence d'une nuit qui tarde à d'un jour qui ne veut pas venir et qui prolonge ta présence. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimé. un autre aujourd'hui. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de temps futur au verbe aimé. Chaque instant est toute une vie. Demain est un autre aujourd'hui. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.